Dat is de uitkomst van overleg op een ledenvergadering van de Orde van Medisch Specialisten. Klink kort de specialisten met 375 miljoen euro. Bovendien kondigde hij in december extra bezuinigingen aan, waardoor het in totaal gaat om 512 miljoen euro. Mocht de minister vasthouden aan de extra bezuinigingen, dan volgen wel acties, zijn woordvoerder van de orde. Eerder probeerden de specialisten de bezuinigingen via de rechter ongedaan te krijgen. Dat mislukte. Wel zette de rechter vraagtekens bij het cijfermateriaal. Daarom stelde hij voor met de Nederlandse zorgautoriteit te gaan overleggen. Dat gebeurt volgende week. De provincie Groningen en de Groningse hulpdiensten waarschuwen voor problemen door het tekort aan strooizout. Tot voor kort kon de provincie een aantal gemeenten met een tekort aan zout uit de brand helpen, maar dat lukt nu niet meer. De provincie waarschuwt daarom voor gladheid de komende dagen, vooral op gemeentelijke wegen. Ook kan het langer duren voordat de hulpdiensten ter plekke zijn. Sommige Groningse gemeenten hebben inmiddels helemaal geen strooizout meer. President Obama houdt vast aan een ontmoeting met de Dalai Lama... ondanks de waarschuwing van China dat zo'n ontmoeting de Amerikaans-Chinese betrekkingen kan schaden. Wanneer de twee elkaar ontmoeten is niet bekend. China ziet de geestelijke leider van Tibet als een bedreiging... onder meer omdat hij meer vrijheid wil voor het Tibetaanse volk. Eerder deze week kwam de Amerikaans-Chinese relatie ook al onder druk... toen werd bekend dat Amerika opnieuw wapens gaat leveren aan Taiwan... In de Eredivisie heeft AZ in de laatste minuten zegen verspeeld. Uit tegen NAC scoorden de Alkmaarders een kwartier voor tijd 1-0. Maar kort voor het fluitsignaal kwam NAC langs zij. In Venlo won VVV met 3-1 van Heerenveen. De wedstrijden Groningen-ADO en NEC Willem II zijn vanwege de weersomstandigheden afgelast. Het weer, vannacht wordt het kouder en de kans op winterse neerslag neemt toe.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 was just for fun. Those days are gone.